Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin met een waarschuwing. Moet je vandaag naar je werk en kun je eventueel thuiswerken? Bel dan je baas even op. Het is niet zo slim om zo te gaan rijden, zegt Rijkswaterstaat... want de kans is groot dat je in een hele drukke ochtendspits terechtkomt. Het regent en waait hard en donderdag is ook sowieso een drukke dag op de weg. Ook voor vanavond geldt code geel en dus is het dan ook aanschuiven in de file geblazen. Een zwaar ongeluk in Nijmegen gisteravond. Een auto raakte van de weg en kwam op het fietspad ernaast terecht. De bestuurder en drie fietsers raakten gewond. Die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Op de plek van het ongeluk was het een ravage. De auto lag zwaar beschadigd op zijn kop. De fietsen waren kapot en op het fietspad lag ook een omvergereden lantaarnpaal. Er zijn opnieuw geheime papieren opgedoken van de Amerikaanse president Biden. Die documenten komen uit de tijd van toen hij vicepresident was, van Barack Obama. Er is nu al twee keer iets gevonden terwijl je dit soort belangrijke documenten aan het eind moet overdragen aan een archief. We want to begin with some surprising information that we received just this afternoon. Another batch of Biden documents. Another set of classified documents. And sources tell us the number of sensitive documents found is larger than initially believed. Het is niet duidelijk wat er voor geheims in staat. De Amerikaanse justitie onderzoekt of Biden iets verkeerd heeft gedaan. En dat nog een bijzonder moment voor de familie van Jaap van 17. Die jongen overleed 15 jaar geleden nadat hij met zijn nieuwe scooter tegen een boom was gebotst en in een sloot terecht kwam. Na al die tijd misten ze nog één belangrijk voorwerp, de telefoon van Jaap. En dus werd een groep duikers opgetrommeld. Die doken gisteren de sloot in en vonden na een paar minuten al een modderige telefoon. En nog een gelukje. Die telefoon heeft dus 15 jaar op de bodem gelegen. Maar het lijkt erop dat oude foto's van Jaap er nog vanaf gehaald kunnen worden. Het weer nog niet echt lekker wakker worden vandaag. Bewolkt en veel regen. Ook waait het flink. Vooral langs de kust kan het spoken. Alleen in het noorden wordt het straks nog even droog. Het wordt vandaag een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het westen en noordwesten van het land komen zware windstoten voor. Verder al één korte file in onze regio op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland.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 De Duitse politie is vannacht gestopt met het verwijderen van activisten uit het bezette bruinkoldorp Lützerath. Gisteravond werd nog gezegd dat agenten zouden doorgaan met het leeghalen van gebarricadeerde hutten en huizen. Het Oertijdmuseum in Bokstel laat een dinosaurus-ei van 70 miljoen jaar oud onderzoeken... om erachter te komen of er een zeldzaam embryo in zit. In Zwitserland wordt het onder goede apparatuur gelegd. En het weer, regen en veel wind. In de kustprovincies code geel voor zware windstoten en het wordt een graad of 10.